Eck met het NOS-journaal. De moeder van de twee kinderen die gisteren zwaargewond werden gevonden in een huis in Borgestel is terecht. Ze was in het buitenland en is nu onderweg naar Nederland. De jonge kinderen werden s'avonds in het huis gevonden nadat hun vader als spookrijder een groot ongeluk had veroorzaakt op de A58. Hij raakte daarbij zwaar gewond, andere betrokkenen liepen lichte verwondingen op. De politie onderzoekt nog wat er in het huis met de kinderen is gebeurd. Regeringsleiders vanuit de hele wereld hebben met afschuw gereageerd... op de aanslag op het bekende strand Bondi Beach in de Australische stad Sydney. Twee daders schoten daar tijdens een festival ter gelegenheid van het Joodse Chanukka-feest... elf mensen dood en verwonden tientallen anderen. Op een persconferentie noemde de Australische premier Albanese... het een schokkende terreuraanslag op de Joodse gemeenschap. Een van de twee schutters werd door agenten doodgeschoten... De politie van Sydney is op zoek nog naar een mogelijk derde verdachte. Regisseur en documentairemaker Kees van Langeraad is overleden. Hij regisseerde onder meer de tv-uitzending van het huwelijk van prinses Beatrix en prins Klaus in 1966. Tijdens de huwelijksvoortrekking in Amsterdam was het onrustig in de stad. Kees van Langeraad was 97 jaar. De tweede dag van het jaarlijkse Dickensfestijn in Deventer was vandaag een stuk rustiger dan normaal. Bij de entree was amper een wachtrij. Ook in de winkelstraten was het rustig. Gisteren, op de eerste dag, was het juist wel druk in Deventer. De organisatie denkt dat er toen tienduizenden bezoekers waren. Dit jaar moet er voor het eerst entree betaald worden voor het Dickensfestijn. Of dat mensen tegenhoudt is niet bekend. Vandaag was het volgens de organisatie ook een stuk kouder dan gisteren. Het weer vanavond is het overwegend bewolkt. Later klaart het op en koelt het af naar 1 tot 3 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat meer ruimte voor de zon bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.